10 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Thuis in Amsterdam is oud-minister Jaap Boersma overleden. Boersma was vakbondsman bij het CNV en vervolgens Kamerlid voor de ARP, een van de partijen die opgingen in het CDA. Aan het begin van de jaren 70 was hij minister van Sociale Zaken in de kabinet Biesheuvel, waar hij opviel door zijn progressieve standpunten. Hij trotseerde diezelfde Biesheuvel door in 1973 een ministerspost te aanvaarden in het kabinet Den L. In het kabinet, dat bekend staat als het meest linkse in de Nederlandse geschiedenis, koos hij vaak de kant van de progressieve bewindslieden. Boersma was in de nadagen van zijn politieke loopbaan nog een poosje Kamerlid, maar stapte uit onvrede over zijn positie in de fractie al snel over naar het bedrijfsleven. Ja, Boersma is 82 jaar geworden. Een jury in de Verenigde Staten heeft de financier Alan Stafford schuldig bevonden aan grootscheepse fraude. Hij wordt ervan verdacht investeerders met een soort piramidespel 7 miljard dollar afhandig te hebben gemaakt. Het piramidespel zou 20 jaar hebben gefunctioneerd. De straf voor de 61-jarige Stanford wordt later bepaald. Op de aanklachten staat maximaal 20 jaar gevangenisstraf, maar mogelijk valt zijn straf hoger uit. De rechter kan bepalen dat Stanford de straffen voor de 13 aanklachten na elkaar moet uitzitten. Het is de grootste fraude in de VS sinds het schandaal rond Bernard Madoff dat in 2008 aan het licht kwam. Het RIVM gaat voor het kabinet onderzoeken of het Schmallenberg-virus overdraagbaar is van dier op mens. Deskundigen denken dat dat heel onwaarschijnlijk is, maar helemaal uitsluiten kunnen ze het niet. In Nederland is het virus dat afwijkingen veroorzaakt bij koeien, schapen en geiten op 144 bedrijven aangetoond. Onderzocht worden onder meer veeartsen en boeren en mensen die nauwelijks contact met dieren hebben. Het weer vanavond eerst nog opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan. Morgen eerst nog droog. Daarna vanuit het noordwesten veel regen. Het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers aangekondigd op de A6 tussen Emmeloord en Jouren en op de A12 tussen Utrecht en Den Haag.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 Bij Mir bist du ofwel bij Mir bist du schön. Een van oorsprong Jiddisch musical liedje uit de jaren 30, dat door velen is uitgevoerd en hier in de studio vanmorgen door de Amerikaanse zangeres Janice Siegel. Ze is sinds 1972 lid van de fameuze Manhattan Transfer Jazzgroep, maar in 1981 begon zij ook een solo carrière omdat de meteorologische lente is begonnen, duikt dit hij af en toe ook op in dit programma. Bijvoorbeeld met de sobere uitvoering van Spring Can Really Hang You Up The Most door alt-saxofonist Houston Person en bassist Ron Carter. hele speciale uitvoering van het Ellington-nummer Caravan. Gezongen door de Amerikaanse jazzvamp Tierney Sutton. Onze rijmers, kunnen we vanmiddag in de krocht dit soort muziek eh, verwachten? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja? Ja, ja zeker. Nou, het zit toch allemaal in de Latijns-Amerikaanse hoek, hè, het Braziliaanse. Ja. ja, en dat gaan we vanmiddag eh, toch ook horen van uh, Julian Vieira. Met het trio van Johan Waar bestaat dit trio tegenwoordig uit? Nou, vanmiddag is, dat, eh, is het een top, uh, Frits, Frits Landersberg is er slagwerk. Mhm. Erik geniet van een welverdiende vakantie en staat ergens op de lange latten. Maar hij heeft toch wel een goede vervanger in Edwin Corsilius. Die, die, die grote bas gaat bespelen en bestrijken misschien. En Johan piano. Mm Vleugel, liever gezegd. Ja, en Lilian Vieira. En het is toch wel heel bijzonder wat deze dame allemaal eh, doet, eh, heeft gedaan. En waarschijnlijk in de, in, in de toekomst ook nog gaat doen ik kijk er, ergens naar, ik kijk er erg naar uit. Eh, ja, ze heeft toch als vocalist bij de, de Cubop City Band van Lucas van Meerwijk gezongen. Ze is geen Nederlandse nee, hè? Nee, nee, ze is op 23-jarige leeftijd naar, eh, naar Nederland gekomen. Eh, opgegroeid in, eh, in Brazilië. en, en heeft daar opleiding als verpleegster gedaan. En ze is naar Nederland gekomen met haar toenmalige man, toen de tijd, om die, die verplegersopleiding af te ronden. Maar dat is op de een of andere manier niet gelukt. En toen werd er aangeraden om maar eens die zangopleiding te gaan doen. Heeft ze gedaan. Eh, afgestudeerd eh, conservatorium eh, Rotterdam. Hè, dus en Johan, want hier staat docent. Ja. ja, en toen heeft het eigenlijk een flinke vlucht genomen. Want ze is toen dat samen afgestudeerd met... Stefan Schmid, de, de, de, nee, Stefan Kroeger, de, de drummer nu van het Zoeken 103. Die groep hebben ze samen opgericht. Ja, en daarmee toert ze nu over de wereld en, en doet ze allerlei eh, prachtige dingen. Zoeker 103. Ja, ja, de, ze, heeft, ze heeft zelf wel cd's gemaakt, eh, maar daar heb ik niet aan kunnen komen. Maar het, het zoeken 103 en, en het nummer wat nu voorstaat, dat, eh, ja, dat typeert wel erg goed de stijl van, van zingen. Noenkamash. Denk je dat het druk wordt? Ja, dat denk ik ook. we hebben tot nu toe 44 eh, eh, aanmeldingen via internet. Mhm. Dus dat is, dat is best goed eigenlijk. Want ja, kijk, Zoeken 103 kennen een heleboel mensen wel. Maar wie weet dat Lilian Fiera de, de zangeres van Zoeken 103 is. dus het, het, valt bij reuze mee. Maar kennelijk heeft, is, snakt iedereen een beetje naar uh, eh, Braziliaans plezier op deze beetje grijze, grijze dag. Het plant in het vooruitzicht, hè? Ja, ja, dat is zo. Het is zo. Ja. Uh, wanneer is het de, de, volgende programmering? Is dat 1 april? Uh, die, dat is een goede. Ja. Ja, in ieder geval de eerste zondag in april. En als dat nou toevallig 1 april is, dan, april, is, dan, is het, dan is het 1 april. Ja, dan zou het 1 april zijn. Vincent Koning. Ja, gitaar. Daar stond oorspronkelijk uh, Martijn van Itterson. Eh, maar die toert met het eh, jazzorkest van het Concertgebouw. Dus die, die, is, die is niet in de buurt. Ik is met mijn heen op stap. Ja, ja. Uh -huh. Met meneer Meutgeert zeggen wij dan. Ja, ja. <laughs> Eh, dus die is het niet. jammer. Maar goed, Vincent Koning, erg goede gitarist. Dus die gaan we april zien. En daarna sluiten we nog een keer af met David Lukacs. Die dan klarinet gaat spelen. Maar eerst vanmiddag half drie. Krocht. 15 euro. En de studenten 8 euro. En ik denk dat het redelijk druk wordt. Mhm. Ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht ook een erg goed, een erg goed concert. Ze is niet alleen zangeres, maar ze heeft ook eh, aardig wat acteerwerk gedaan hoor. Bij eh, een, een uh, gouden kalfwinnende serie, De Negen Dagen van de Gier. Toen de tijd met Jan de Cler, die daar de hoofdrol in speelde. En ze is ambassadrice van IBIS, hè? het Braziliaanse Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg dus, ik, bedoel, het is niet alleen maar... Eh, niet alleen maar zingen. Niet alleen maar eh, pretentieloos eh, zingen en doen. Nee, het, het, komt, ze doet veel meer. En dat strekt er toch tot eer, vind ik. En als er nou wat ongelukkigs gebeurt in de krocht, kan zij ingrijpen vanmiddag? Ja, dat wou ik niet zeggen, want... <laughs> Maar ja, ja, ja dus dat, maakt niet uit. als je denkt, ik voel me nu goed, maar ik dreig om wel te worden. Je kan gewoon komen. Het wordt onmiddellijk opgelost. Ja. <laughs> Eh, je hebt een uh, cd'tje van hem meegebracht. Ja. Waar, gaan we naar luisteren? Naar uh, de, het nummer Nunca Nunkamash. Nunca Nunkamash. Dat was de pianist met de aanslag van een belastingambtenaar, zo stevig is hij. Monty Alexander met Come Fly With Me. De volgende keer wil ik eens uitvoerig stilstaan bij de componist, wiens muziek het meest in de jazz wordt gespeeld. George Gershwin. Vanmorgen een voorproefje van gitarist Tal Farlow met Strike Up The Band. once and All that you have to do is listen to the song that goes on Tuesday. Yes, it will never ever fade away. Come on and just see what happens That happy sound that's coming on Is the sound of a tenor saxophone That is played with hot and sober Mr. Sunny Stiff Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the very side of the street. Nothing like your town, cause that will never be bad if you get along like that. Can't you hear the bitter, better, bitter, better sound? For that bitter, better sound is like a tapping sound. Yeah, it's the sound of joy lingering on, over and out. Can't you hear the sound of joy and happiness coming over? to the stars. shoop-twee, up, up up, through, we're look now. Grabbing everything but you really got. Come along, never ever give it up, you you'll get a little money walking on the sunny side of the street. You'll never get her when tears down there. So take my call, it's time to have a ball. Cause I gotta be true when I say that I really go mad if I get my way to be taken. I walk on the wonderful side of the road Cause it's all that I really deserve and I wanted to get along.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 Daar was zij weer eens, een van mijn favoriete zangeressen van deze tijd. De uit Italië afkomstige, maar in New York beroemd geworden jazzzangeres Roberta Gamberini, die van elk nummer wat bijzonders weet te maken. Een vrouw die een strot durft te laten horen. On the sunny side of the street. We wagen ons even aan een vlug gespeeld door Art Blakey's Jazz Messengers waarin op dat moment meespeelden trompetist Freddie Hubbard, trombonist Curtis Feller, tenorspeler Wayne Shorter, pianist Cedar Walton, bassist Jimmy Merritt en uiteraard drummer Blakey. Up, jump, spring. Soul, gespeeld door Benny Carter en zijn band, komt een eind aan deze CFMDS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg van jazz? Ga dan vanmiddag vanaf half drie naar Gebouw de Krocht, naar het concert van de zangeres Lillian Fiera met het trio van Johan Clement.